Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Richard de Mos keert voorlopig niet terug als wethouder in Den Haag. Ondanks dat hij is vrijgesproken van corruptie. Dat is de uitkomst van een vergadering in de Haagse gemeenteraad. Teleurstellend noemt de Mos het zelf. Ik ben niet de grote verliezer, dat is de stad. Hè. De stad eh, vindt bij 64% eh, eh, een peiling van Maries de Hond... dat Hart van Den Haag moet terugkeren in het college. Er ligt een klip en klaar vonnis, namelijk volledige vrijspraak op alle punten. We zijn de grootste partij van de stad en we zijn op oneigenlijke gronden buitengesloten. Ja, daar hebben sommige partijen partijen niks mee gedaan. Ja, en dat is een heel slecht signaal naar de stad. Een onafhankelijk adviseur gaat nu toch praten met alle coalitiepartijen of er misschien nog ruimte is. Alleen de VVD heeft aangegeven daarvoor open te staan. Drie topambtenaren van de Belastingdienst worden niet vervolgd. Een groep gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire had aangifte tegen ze gedaan. De drie zouden namelijk hebben gelogen tijdens het onderzoek naar het schandaal... omdat ze misschien al eerder wisten van de misstanden bij de Belastingdienst. En hierdoor kwamen duizenden ouders in de schulden... en sommigen raakten zelfs hun kinderen kwijt. Maar volgens het Openbaar Ministerie is niet bewezen dat de ambtenaren met opzet iets verkeerds gedaan hebben. En jongeren die zeker weten dat ze ADHD, autisme of een angststoornis hebben... na het zien van filmpjes op bijvoorbeeld TikTok. Psychologen zien steeds meer mensen in de praktijk die zelf al helemaal hebben uitgedokterd wat ze hebben. Als jongeren in de praktijk komen met een eh, stellige diagnose, dan is het eerst wat we doen en zeggen, nou dat moeten we allemaal nog bezien. Het stellen van een diagnose is meer dan het eh, afvinken van lijstjes met kenmerken zoals je dat vaak op eh, TikTok ziet. Ja, maar sommige psychologen zitten zelf ook op TikTok. En dat is op zich helemaal oké, vindt het Nederlands Instituut van Psychologen. Maar... Goed opgeleide psychologen vanuit de beroepsverenigingen zullen nooit via TikTok suggereren dat je op basis van hun verhaal of beschrijven van kenmerken ook bij jezelf een diagnose stelt. Dat is natuurlijk echt niet wat de bedoeling is. Heb ik nog wat weer voor je. Dat is vandaag veel zon, maar ook wat bewolking. Aan zee is het een graad of 15 en in Limburg tikken ze de 20 aan. Morgen opnieuw veel zon, maar ook een vrij krachtige wind bij 15 tot 19 graden.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 10 minuten extra heb je nodig op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. En dat geldt ook voor de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Battenverdorp en Amstelveen Stadshart. Dan de A10 West richting de A10 Noord.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 In de stad Nakano in Japan heeft een man mensen aangevallen met een vuurwapen en een mes. Daarbij zijn drie doden gevallen, waaronder twee agenten. Drie topambtenaren tegen wie aangifte was gedaan van Mijn Eet worden niet vervolgd. Ze zouden hebben gelogen tijdens de verhoren door de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Het techbedrijf Microsoft en de Amerikaanse inlichtingendienst denken dat door China gesteunde hackers Amerikaanse infrastructuur proberen binnen te komen, zodat ze bij toekomstige crisis die kritieke infrastructuur kunnen platleggen. Het weer. Vanavond is het zonnig. Het koelt uiteindelijk af naar 2 tot 7 graden.